John stuurt me rode rozen, Tom geeft bonbons met dozen. Maar ach, daar geef ik echt niet zo om. Wim heeft de reuze job en Pim kan zijn geld niet op. Maar toch vraag ik jou alleen maar kom, kom, kom, kom, kom. je eenmaal, tweemaal, driemaal. Mm. Frans speelt geweldig voetbal, Hans heeft een grote renstand, maar ach, daar geef ik echt niets om. Fred heeft een grote slee en Ted een chalet aan zee, maar vraag ik jou alleen maar kom, kom, kom, kom. kusje in. eenzaam bent. Kom bij mij, ik kus je eenmaal, tweemaal, driemaal. Mm.